Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Patiënten moeten altijd te horen krijgen wat hun verblijf in het ziekenhuis precies kost. Met dat plan komt de VVD. Mensen realiseren zich nu niet wat zorg kost, zegt de partij. En als ze dat wel doen, dan zal het draagvlak voor ingrijpen in de zorg heel groter worden. De VVD vindt de stijging van de zorguitgaven het grootste financiële probleem van Nederland. De plannen voor een Griekse eenheidsregering lijken van de baan. De oppositie wil dat premier Papandreou opstapt en dat er snel verkiezingen komen. Maar volgens Papandreou leiden snelle verkiezingen tot het bankroet van zijn land. Alleen een eenheidsregering kan de rust brengen die nodig is om de zware hervormingen door te voeren, zegt hij. De gemeente Amsterdam wil op dag geen grote evenementen meer in de binnenstad. Volgens burgemeester Van der Laan is het daar steeds drukker, wordt er steeds meer gedronken en zijn de mensen steeds agressiever. Daaraan wil hij een eind maken. Dat betekent onder meer dat het 538-feest op het Museumplein, waar dit jaar 200.000 mensen op afkwamen, verdwijnt. In het proces over de dood van Michael Jackson hebben de aanklager en de advocaat van Dr. Murray voor het laatst het woord gevoerd. Vandaag beginnen de 12 juryleden met hun beraadslagingen. Dr. Murray, de lijfarts van de popzanger, staat terecht voor doodslag. Hij zou Jackson een overdosis van het zware verdovingsmiddel Propofol hebben gegeven. PSV en FC Twente zijn ook na de winterstop actief in de Europa League. Voor de Eindhovenaren was de 3-3 tegen Hapoel Tel Aviv genoeg. FC Twente won met 3-2 van Odense BK. AZ speelde bij Austria Wien met 2-2 gelijk. De Alkmaarders verspeelden een voorsprong van 2-0. het weer bewolkt met af en toe wat regen of lichte motregen. Vanmiddag droog en vanuit het zuidwesten zonnige periode. temperatuur tussen 14 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Dit was het NOS dit is Johnson Holka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb al een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A2 Den Bosch-Maastricht tussen de knooppunten Eckersweijer en De Hocht. En op de A28 Amersfoort-Groningen. Daar wordt gecontroleerd tussen de knooppunten Hattemerbroek en Langhorst. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt.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 You're in the army now. 106.9 ZFM ZFM misschien weet waarom wij bestaan Waarom we worden geboren en straks weer gaan Maar ze zwijgt en kijkt me aan downtown While I saw greeted you with an annoying smile When I saw that girl upon your arm and knew she won your heart with a fatal charm I said, soul boy, let's hit the town and a booty boy And what's with the frown? But in return, all you could say was Hi, George, meet my fiancé Young guns, heaven's on fire Crazy ladies, keep them on the road Wise guys, realize there's danger in emotional ties See, listen, no fears, no tears But I want you're 21 If you're happy with an effie, then you're in for fun But you're here, you're there There's guys like you just everywhere And looking back on the good old days Well, this young gun says Portion pays Young guns had my time fun Crazy ladies keep them on the run Buzz guys realize such fun and everything's fine I remember when we used to have a good time Parties and crime Tell me that's all in